die op een zolder in Nijbeet zijn gevonden... Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek bepaalt justitie of ook DNA wordt afgenomen van nauwe relaties van de moeder van 25. Het duurt nog enkele dagen voordat de onderzoeksresultaten bekend zijn. Het Openbaar Ministerie in Friesland richt zich nu op de omstandigheden waaronder de vrouw is zwanger geraakt. Op de zolder van haar ouderlijk huis werden koffers gevonden met vier babylijkjes. Inwoners van het Friese dorp krijgen vanmiddag de gelegenheid om vragen te stellen. CDA-prominent Hans Hille is bezorgd over de deelname van PVV-leider Wilders aan een demonstratie in New York. Wilders wil op 11 september spreken tijdens een betoging tegen de bouw van een moskee bij Ground Zero. In Troskamerbreed noemde Hille dat riskant. Volgens hem moet Wilders rekening houden met het belang van Nederland. Volgens Hille bestaan hier ook binnen de VVD zorgen over en zal het onderwerp zeker aan de orde komen bij de formatiebesprekingen. In het noordoosten van Afghanistan zijn de lijken gevonden van tien mensen, onder wie acht buitenlanders. Volgens een christelijke hulporganisatie uit de VS vormden de slachtoffers een medisch team. Onder hen zouden zes Amerikanen, een Duitser en een Brit zijn. Drie van de slachtoffers waren vrouwen. De lijken lagen in een afgelegen bergachtig gebied bij de grens met Pakistan. De Taliban hebben de moorden opgeëist. In Amsterdam is een groot cruiseschip aangekomen met 2100 homo's aan boord. Ze kwamen vanuit Scandinavië voor de Canal Parade, het hoogtepunt van de jaarlijkse Gay Pride. Het is voor het eerst dat zoveel homo's speciaal daarvoor met een cruiseschip naar Nederland zijn gekomen.